is al 30 jaar de opleider van Werkend Nederland. Met praktijkgerichte opleidingen op erkend MBO, HBO en masterniveau. Om dat te vieren bieden we deze maand 15% korting. Kijk op ncoi.nl. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Mmm, dat is het gevoel van thuis. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Oostenrijk zijn opnieuw twee mensen om het leven gekomen door lawines. Het gaat om een Slowaak en een Oostenrijker. Ook een Nederlander raakte zwaar gewond. Hij kwam ondersteboven in de sneeuw terecht. Hij moest gereanimeerd worden. Gisteren vielen er ook al vijf doden door lawines. In Lyon hebben duizenden mensen meegedaan aan een herdenking... voor de extreemrechtse student die vorige week zo zwaar werd mishandeld dat hij overleed. De daders komen waarschijnlijk uit extreem linkse hoek. De deelnemers liepen een mars door Lyon en hielden een minuut stilte. Voor zover bekend verliep alles rustig. Op een strand in Denemarken zijn vijf potvissen aangespoeld. Drie waren er al dood, één leefde nog en over het lot van de vijfde is niks bekend. Denemarken roept het publiek op om niet naar het strand te komen. De potvissen hadden misschien een besmettelijke ziekte... en kunnen door opgehoopt gas in hun lijf ontploffen. En in de Eredivisie heeft NAC Breda gewonnen van FC Volendam. Het werd 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door de 17-jarige invaller Pepijn Reulen. NAC pakt met de zegen belangrijke punten om degradatie te voorkomen. Ze staan nu 16e. Het Veronica Weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het wordt een zachte nacht met een graad of 10. Morgen wordt een kletsnatte dag met veel regen en nog steeds zacht met 9 tot 12 graden. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo zinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce. Zorgeloos HR. hey, wat is dat nou? Heb je ineens gordelroos aan je fiets hangen? De kans op het krijgen van gordelroos neemt toe na je vijftigste. Wat weet jij al over gordelroos? Ga naar gordelroosaanjefiets.nl en doe de quiz. Een initiatief van GSK. UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes! Spijkerharde korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20%... 20%? Ja, echt! 20% korting op één artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk. Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar engie.nl en ontdek het gemak van Engie. Prime Video biedt het beste in entertainment. Het einde van de wereld gaat door met seizoen 2 van Fallout. Een wereldwijd fenomeen, inbegrepen bij Prime. I defer you about what to do in this situation. Kijk thuis het epische sluitstuk van het onvertelde verhaal van The Witches of Oz. Huur of koop, Wicked for Good nu. I'm taking you to see the wizard. There's no going back. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Prime vereist, behalve om te huren of kopen. Inhoud kan advertenties bevatten, 18+. Plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. you by my you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, just come by careless words, cozy in my mind. And I touched your face And I call your name like an addicted to cocaine the stuff you'd rather blame. And I touched your face Narcotic mindful ladies Mary Jane And I called your name Michael Kidd Verónica days, these nights, I'm changing my mind, my mind is set on you. I'm not afraid. every time California dreaming. Whole life fit in that car. Didn't have a bed to sleep in. We kept each other warm under a ceiling full of stars. These days, these nights, changing my mind, my mind. Set on you, I'm not afraid to say it, to say I do.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 aller tijden. Alle tijden. Dankjewel. Lekker hoor. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR. De komende weken is het hebben's bij Ben. Met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Of combineer het met een iPhone 16. Kijk op ben.nl. UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. De koffie, jongens: Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De. Proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hey, de koffiejongens. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Beste product van het jaar. En dat proef je. de koffiejongens. Windfarm. Mm -hmm. Serious gourmet. Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Alle Simone-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000-bundel. dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Nu naar Trekpleister voor flink veel vaatwasvoordeel. Finish vaatwastabletten, Quantum en Ultimate voor maar 25,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijd mijn autototo los. Is iedereen oké? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Kat hecht een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Een topdeal bij Mediamarkt voorbij Ik ben toch niet? Koekoe, papi. De Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de Philips OneBlade Pro voor 65 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Lief zit in ons. Dus doe op 13 of 14 maart mee met NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meld je aan op oranjefonds.nl slash nldoet. Oranje Fonds. Voor een verbonden samenleving. Het verhaal van het nieuwe quickwash wasmiddel van Robijn... is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes bij wel simpel vergelijk je alle telefoons en abonnementen en vind je eenvoudig de beste deals. Zo ontvang je deze week de Samsung Galaxy A7 cadeau bij een abonnement van Lebara. Kies een tweejarig abonnement vanaf 10 gig en betaal helemaal niks voor je toestel. Check deze en nog meer scherpe deals bij BelSimpel. BelSimpel zet de tijd op 12 uur. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur. Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Xandra Velsenboer en Jorrit Bergsma mogen morgen de Nederlandse vlag dragen... bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Velsboer won bij het shorttrack goud op de 500 en 1000 meter. Bergsma werd vandaag Olympisch kampioen op de massastart... en won eerder brons op de 10 kilometer. De sluitingsceremonie is niet in de gaststeden Milaan of Cortina, maar in Verona. In Oostenrijk is een Nederlandse wintersporter zwaar gewond geraakt. Hij kwam buiten de piste ondersteboven met zijn hoofd in de sneeuw terecht. Hij moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Op andere plekken in Oostenrijk vielen vandaag twee doden door lawines. De Oostenrijkse autoriteiten roepen wintersporters op om niet buiten de piste te gaan skiën. New York zit.